7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie stelt een onderzoek in naar de dood van een zwarte man in Baton Rouge in de staat Louisiana. De 37-jarige man kwam gisteren om het leven door politiekogels. Het incident werd gefilmd met een mobiele telefoon. De gouverneur van Louisiana heeft de beelden gezien en noemt die op zijn minst zorgwekkend. De dood van de man heeft geleid tot protesten. De betrokken agenten zijn met verlof gestuurd. Een Kamermeerderheid wil dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen bij burenoverlast. Nu kunnen ze alleen een waarschuwing geven of overlastgevers uit hun huis zetten. De Kamer wil op voorstel van de VVD dat burgemeesters ook een gedragsaanwijzing kunnen geven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iemand opdragen om zijn voortdurend blaffende hond te muilkorven of binnen te houden. Eén op de drie Nederlanders heeft wel overlast van de buren. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en tbs tegen een jongen van 18 uit Veghel. Die zou vorig jaar zijn zusje van 10, zijn moeder en zijn oma om het leven hebben gebracht. De verdachte was toen nog minderjarig, maar volgens het OM is de zaak zo ernstig... dat hij toch als volwassene berecht zou moeten worden. Bij een ongeluk op de A8 bij Amsterdam-Noord zijn in totaal 10 gewonden gevallen, van wie er drie slecht aan toe zijn. Bij het ongeluk zijn in totaal vier voertuigen betrokken. Het zou gaan om een kopstaartbotsing. Het verkeer op de A8 staat inmiddels helemaal vast en daardoor kunnen hulpdiensten de plek van het ongeluk moeilijker bereiken. Tennisser Roger Federer is door naar de halve finale van Wimbledon. Hij won de kwartfinales van de Kroaat Marin Cilic in vijf sets. Zevenvoudig Wimbledon-kampioen Federer staat vrijdag in de halve finale... tegenover de Canadees Milos Raonic. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en koelt het behoorlijk af. Morgen schijnt opnieuw de zon geregeld, wel kan een landinwaarts een enkele bui ontstaan. Het wordt 20 tot 23 graden. In het weekend kan het zomers warm worden met lokaal 27 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A7 Hoorn-Zaandam... tussen Purmerend en Knopen Zaandam over 6 kilometer. Bergingswerkzaamheden op de A8 Zaandam-Amsterdam... tussen West- en Oostzaan 7 kilometer. Tot 7 uur is er maar één rijstrook open. Op de A10 tussen Watergasmeer en Oud-Zuid 5. Op de A10 tussen Nieuwendam en Knopen Koenplein 5 kilometer.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 Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been there, done I want a new tour bus full of old guitars. Mine star fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be Hey, hey, I wanna be a rock star.